uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als de overheid niet compleet anders naar mensenrechten gaat kijken... dan kan er zo nog een toeslagenschandaal ontstaan. Dat zegt de parlementaire enquêtecommissie die de affaire heeft onderzocht. Als mensen bij het invullen van bijvoorbeeld belastingformulieren een foutje maken... dan worden ze vaak meteen als fraudeur gezien. Het overkwam ook deze vrouw. Ze moest binnen twee weken onterecht 32.000 euro terugbetalen. En ze heeft niet het vertrouwen dat de overheid het nu beter doet. Ik hoop het wel. Dat is wel de intentie van zo'n rapport dat het je gaat helpen dat we anders werken. Maar of het ook echt, ja, ik weet het niet. We raken heel snel weer terug in ons oude patroon en daar ben ik toch weer bang voor. En dat is de commissie met haar eens. Die zegt dat er al veel vaker aan de bel is getrokken, maar dat er telkens maar weinig gebeurde. In Tsjechië is een ontsnapte TBS'er uit Groningen opgepakt. De man van 33 verdween eerder deze maand tijdens begeleid verlof. De politie sloeg meteen groot alarm omdat de man last heeft van psychoses en dringend medicijnen nodig heeft. Waar hij voor vast zat, dat weten we niet. En denk je goedkoop een vakantie te boeken, ben je bij het afrekenen ineens veel duurder uit. De Consumentenbond is helemaal klaar met reisbureaus die niet duidelijk zijn over hun prijzen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de reisaanbiedingen niet kloppen. Budget-traveler Daphne vertelt op TikTok hoe je toch goedkoop zo'n reis kan boeken. En doe het vooral niet te gehaast, zegt ze. Daarom neem ik altijd de tijd om het bedrijf te googlen, lees de reviews en vergelijk ik deze met elkaar. Als er veel negatieve beoordelingen tussen zitten, zou ik de website überhaupt niet aanraden om te boeken. En ze heeft nog een andere belangrijke tip. En door mijn eigen avonturen heb ik geleerd om altijd in je achterhoofd te houden. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het vaak ook zo. Heb ik nog wat weer voor je. In het zuiden valt nu nog wat regen.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 Zweden kan toetreden tot de NAVO. Het parlement van Hongarije heeft daarmee ingestemd. Het land lag eerder nog dwars omdat Zweden kritiek had op de rechtsstaat in Hongarije. De TBS Malut M. is opgepakt in Tsjechië. Hij ontsnapte begin deze maand toen hij op verlof was uit de Van Mesdagkliniek in Groningen. Nederland gaat Tsjechië om zijn overlevering vragen. Er is toch geen cholera op het cruiseschip dat voor de kust van Mauritius ligt. Passagiers mochten het Oost-Afrikaanse eiland niet op omdat een aantal opvarenden last had van overgeven en diarree. Waarschijnlijk hadden ze last van buikgriep.